De liefde heb je nodig, anders ben je nergens meer. Haat en nijd is dus overbodig, anders doet je hart zozeer. Wij mensen moeten leven, werken en beren tegelijk. Wij staan soms ook te beven voor het slecht dat in de wereld draait. De liefde heb je nodig, anders ben je nergens meer. Haat en nijd is overbodig, anders doet je hart zozeer. We zijn geboren om lief en leed te delen. We zijn ervoor om elkaar niet te vervelen. We zijn ervoor om elkaar liefde te geven, maar niet om iets anders weg te nemen. De liefde heb je nodig, anders ben je nergens meer. Haat en is over. doe je hart zozeer.